of met een toespraak die van tevoren is opgenomen. Op de eerste avond spreken Michelle Obama en senator Bernie Sanders... De democraten zetten ook republikeinen in om Trump-stemmers over te halen om nu voor Biden te kiezen. Zo is er deze dag ook een toespraak van de republikeinse oud-gouverneur John Kasich. In een reactie noemt Trump hem daarom een major loser. Minister Slop heeft een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Voorzitter van dit team wordt Doekle Terpstra. De leden van het team gaan scholen helpen om te voldoen aan de minimale wettelijke normen voor ventilatie. Volgens het RIVM zijn de huidige normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt... en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD... als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. Op een industrieterrein in Numansdorp heeft vannacht een zeer grote brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw. Het vuur sloeg ook over naar een pand erachter. De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid stuurde veel brandweerlieden en bluswagens naartoe. Ook werden hoogwerkers opgebouwd om de brand van bovenaf te bestrijden. De Rijkstraatweg in Numansdorp was tijdelijk afgesloten. In de Europa League heeft Inter Milaan ten koste van Shakhtar Donetsk de finale bereikt. De drievoudig winnaar boekte in Düsseldorf een 5-0 zege. Inter ontmoet vrijdag in Keulen in de finale Sevilla, dat zondag al te sterk was voor Manchester United.